De beving had een kracht van 6,4. Er is geen tsunami-waarschuwing gegeven. Door de beving en de naschokken was er veel paniek. Bij de zware aardbeving van december 2004 kwamen alleen al in Aceh 120.000 mensen om het leven. Het kabinet doet te weinig om elektrisch autorijden te stimuleren, vinden PvdA en D66. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten, maar PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen om de 25 kilometer een laadpunt, lage parkeertarieven, vrijstelling van tol en de garantie dat de accu het altijd goed doet. In Bolivia is de directeur van luchtvaartmaatschappij Lamia gearresteerd... na aanleiding van de crash met het Braziliaanse voetbalteam. Bij invallen in kantoren van Lamia nam het Openbaar Ministerie... computers en administratie in beslag. Het vliegtuigongeluk kostte vorige week aan 71 mensen het leven. De voorlichting over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker deugt niet, zeggen vier deskundigen in vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM voorlichting geeft en tegelijkertijd het onderzoek uitvoert. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers en het wordt niet duidelijk waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het onderzoek. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. Op de WK Korte Baan zwemmen in Canada hebben de Nederlandse vrouwen brons veroverd op de 4 keer 100 meter estafette. Ze eindigden als vierde, maar schoven een plaats op doordat gastland Canada werd gedisqualificeerd. De Nederlandse mannen eindigden op die afstand als zesde.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 da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 chemistry without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 to follow it. 106.9 FM.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 哈哈。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 sheets right off the corner of the mattress that you stole